ING leende de afgelopen jaren ruim 2,5 miljard euro aan bedrijven die kolencentrales bouwen. Maar zegt dat die ook actief zijn in duurzame energie. Vanaf 2025 wil de bank vrijwel helemaal stoppen met investeren in steenkool. Greenpeace wil dat de politiek de financiële sector aanspreekt op de investeringen. Om de Parijse klimaatdoelen te halen moet het verbranden van steenkool in 2030 wereldwijd met bijna 80 zijn verminderd. In Den Haag heeft de politie sinds gistermiddag 19 mensen aangehouden... voor onder meer brandstichting en openlijke geweldpleging. De jongste is 11, de oudste zijn 19. In Scheveningen ging het om drie jongens van 11, 12 en 13 jaar oud... die met spiritus en vuurwerk in de weer waren. Later op de avond werden jongeren aangehouden... die met zwaar vuurwerk vernielingen pleegden... en ook illegaal vuurwerk bij zich hadden. Sinds deze week is het erg onrustig in Den Haag... nadat de gemeente besloten had om geen vergunningen meer te geven... voor de vreugdevuren rond de jaarwisseling. In Hongkong zijn weer honderdduizenden mensen de straat op gegaan... om te demonstreren voor meer vrijheid en democratie. Morgen is het een half jaar geleden dat het protest begon. Voor het eerst in maanden hebben de autoriteiten toestemming gegeven voor de betoging. De politie houdt de betogers scherp in de gaten... en langs de route staan leden van de oproerpolitie. De toestand van het jongetje dat in Koevoorde uit het puin werd gered is stabiel. Gisteravond werd hij na uren uit de brokstukken gehaald van de grillroom die instortte na een explosie. Ook zijn vader ligt nog in het ziekenhuis. Mensen uit de omgeving van de ingestorte grillroom zijn weer thuis. Het, oorzaak, het onderzoek naar de oorzaak van de explosie in Koevoorde begint morgen. Het weer, af en toe zon en enkele bui en het is ongeveer 10 graden.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 Niceness, no with the girl them a wear. All the man them a say you gone clear. Sweetness, no the girl them a dress. All the man them a say them impress. Niceness, no with the girl them a wear.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...